Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De nieuwe chef van de Amerikaanse is bekend, zegt een lid van het overgangsteam van Donald Trump. Het wordt oud-senator Dan Coates. Hij wordt opvolger van James Clapper, die tegelijk met president Obama vertrekt. Clapper verdedigde vandaag op een hoorzitting van het congres een CIA-rapport... waarin Russen worden beschuldigd van het hacken van de mailserver van de Democraten. Bij die gelegenheid uitte hij kritiek op Trump, die dat rapport als onzinnig had bestempeld. De naam van de 73-jarige coach zong al een tijdje rond als kandidaat voor het leiden van de gezamenlijke inlichtingendiensten. Zijn officiële benoeming wordt volgende week verwacht. De politie in Suriname heeft een Nederlander van 62 opgepakt op verdenking van pedoseksuele handelingen. Het is volgens de politie een docent die al jaren in Suriname woont. De man zou horen bij een bende pedoseksuelen waarvan vorige maand al zes leden werden gearresteerd. Ze zouden minderjarige jongens via Facebook hebben verleid en daarna hebben gedwongen tot seksuele handelingen en prostitutie. Ook zouden ze de jongens hebben gebruikt om het HIV-virus te verspreiden. Een van de jongens wist te ontsnappen en meldde zich samen met zijn moeder bij de politie om aangifte te doen. De zes verdachten moeten volgens Dagblad de ware tijd deze maand voor de rechter verschijnen. De politie is op zoek naar de vermoedelijke veroorzaker van een ongeluk op de A16 tussen Breda en Dordrecht. Bij het ongeval vanmiddag bij Zevenbergen waren zes auto's betrokken. Omroep Brabant meldt dat een witte Fiat 500 over de weg tolde... waarna auto's tegen elkaar en de Fiat zijn aangereden. Daarna is de Fiat doorgereden richting Dordrecht. Het weer, het is grotendeels onbewolkt, de wind is zwak tot matig. Vannacht blijft het helder, vriest het licht tot matig... met minima tot bijna min 10 graden. En morgen overdag blijft het bijna overal de hele dag licht vriezen. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. welkom terug bij Peaceful Radio Show. 1100, 1209. Zijn ik net de 1109? Nee, we zijn al op 1209. Meer dan, ehm, ja, het, is... 2017 eh, wordt zeg maar mijn 20 jaar in de New Age muziekwereld. Daar kwam ik laatst achter, dat is toch wel heel bijzonder. En eh, dit tweede uur, back to business... Uh, hebben we het over eh, Inner Rhythm Meditations. Het is een nieuwe cd, nieuw album, zoals dat tegenwoordig heet, Barn en Metcalf. En deze, heeft dat, eh, deze meneer heeft dat album keurig in elkaar gezet. Daarna een eh, wat ouder werkje van Paul Adams. heet eenvoudig gewoon Sleep is een werkje uit 2012. Nou, we gaan lekker op pad met nog heel veel andere muziek te gaan peacefulradio.info. Daar kan je het allemaal terugvinden. Veel luisterplezier. I betrayed two sets of footsteps in the sand. One is mine and one is thine. But something troubles me, my Lord, and I want to ask you this. Why is it that in my darkest hours only one set of footsteps exists? Why do you leave me then, my Lord? Why do you abandon me? I thought you were with me till the end, my Lord, through all eternity. My precious child, my precious one. I would never leave you all alone, my love. When you were weary, scared, and lost, forsaken, carrying your cross. In times of trouble, strife, and pain, believing you were alone again. When you were in a great despair, and felt I was untrue. When you saw only one set there, that's when I carried you.